Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het staatsnoodrecht gaat niet ingezet worden. Het staat in een conceptbrief van premier Schoof die mijn collega's hebben ingezien. Er komt wel een asielnoodmaatregelenwet. Verschil is dat die wet wel moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer. In de nieuwe wet moet komen te staan dat oneindige asielvergunningen helemaal worden afgeschaft... en dat tijdelijke vergunningen maximaal drie jaar gaan gelden. Nu is dat nog vijf jaar. Er staat ook in dat nareizen van meer minderjarige kinderen en ongehuwde partners onmogelijk moet worden. Het kabinet is bovendien van plan om snel de spreidingswet in te trekken, zo mogelijk dit jaar. Er zijn berichten over een aanslag in Ankara op een gebouw van de vliegtuigfabriek Turkish Aerospace Industries. Er zouden doden en gewonden zijn. Volgens Turkse media noemt de minister van Binnenlandse Zaken het een terreuraanslag. Op de site van een Turkse krant staat een foto van een beschadigde toegangspoort. Getuigen zeggen dat personeel van de fabriek naar schuilkelders is gebracht. Turkish Aerospace Industries is een grote speler in de vliegtuigbouw. Het bedrijf maakt ook onderdelen voor bijvoorbeeld de Airbus A380. En goed nieuws voor hardlopers. Er kunnen volgend jaar meer mensen meedoen aan de Marathon van Amsterdam. Afgelopen weekend was die hardloopwedstrijd. En toen konden er ruim 22.000 lopers meedoen. En deze man, die liep hem voor het eerst. Ja, het gaat eigenlijk best wel lekker. Ik heb alleen een ontzettende kramp in mijn kuiten. Oh shit. Maar verder, uh, ja, het is ontzettend leuk om te doen. Je bent er bijna. Ja, ik ben er bijna. Eerste dus, eh, marathon? mijn eerste marathon, ja. Ik heb nog nooit eerder, had wel de halve gedaan. Maar dit is echt, eh, ja, het is fantastisch gewoon. Echt superleuk. Volgend jaar kunnen 30.000 deelnemers meedoen. Ook komt er een nieuwe afstand bij, de 7,5 kilometer... omdat Amsterdam volgend jaar 750 jaar bestaat. Het weer dan. In het zuiden gaat op steeds meer plekken de zon schijnen. In het noorden blijft het bewolkt. Het is overal een graad of 16.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 Tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit AMC is de vertraging een half uur. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. Op de N201 uit Horen-Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen is het daardoor ook extra druk. Daar een kwartier op onthoud.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 PVV en NSC zijn het eens geworden over een asieldeal. De partijen praten nu met coalitiepartners BBB en VVD... over de uitwerking van een nieuwe wet met verregaande asielmaatregelen. Het gebruik van het noodrecht is van tafel. De Belgische politie zoekt in een natuurgebied in Maasmechelen... naar de sinds 1990 vermiste Angelique Hendricks uit het Limburgse Stein. Onlangs werd bekend dat een schedel die een jaar later werd gevonden van de 18-jarige vrouw is. En de bedenker van Kinderen voor Kinderen is overleden. Flori Anstad bedacht het programma eind jaren 70 en won er een Edison en een gouden harp mee.